om de zwaarste klappen voor de economie op te vangen. Maandag werd er 157 miljard euro in de markt gepompt. Gisteren 44 miljard en vandaag ongeveer 30 miljard. Mede door die steunacties heeft de Japanse beurs iets van de zware verliezen van de laatste dagen goed gemaakt. De Nikkei-index steeg in korte tijd 6 procent. Gisteren verloor de beurs nog bijna 11% van zijn waarde en maandag was het verlies ruim 6%. Daardoor zakte de index onder de psychologisch belangrijke grens van 10.000 punten. De Amerikaanse regering heeft opnieuw financiële strafmaatregelen genomen tegen Libië. De tegoeden van minister van Buitenlandse Zaken Koussa zijn bevroren. En verder is er een zwarte lijst opgesteld van 16 bedrijven waarmee Amerikanen geen zaken meer mogen doen. Op de lijst staan luchtvaartmaatschappij Afrika Airways, een oliemaatschappij, banken en investeringsmaatschappijen. Eerder blokkeerden de Amerikanen bijna 30 miljard euro aan Libische tegoeden. Het Witte Huis onderzoekt of dat geld kan worden doorgesluist naar het Libische verzet. De Tweede Kamer wil dat er een speciale OV-chipkaart komt voor ouderen. Een meerderheid steunt het idee van GroenLinks voor een roze chipkaart met dezelfde kleur als de strippenkaart voor mensen van ouder dan 65. Ouderen kunnen al wel met korting reizen met de gewone OV-chipkaart, maar dat kan alleen als ze hun persoonsgegevens laten registreren. Een anonieme OV-chipkaart voor ouderen bestaat niet. Voor mensen beneden de 65 is zo'n kaart er wel. Vanaf vandaag kan er ook in de provincies Groningen en Drenthe met de OV-chipkaart worden gereisd. Daarmee is de kaart nu in heel Nederland te gebruiken, behalve op de trajecten van Sintes in het oosten van het land. Het was de bedoeling de chipkaart eind vorig jaar al in de twee noordelijke provincies in te voeren, maar de kaartlezers konden niet op tijd geleverd worden.